4 uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij het Griekse eiland Karpathos zijn wrakstukken van een vliegtuig gevonden. Dat meldt de Griekse publieke omroep. Vermoedelijk zijn ze van het vermiste Egyptische vliegtuig... dat vannacht met 66 mensen aan boord van de radar verdween. Het vloog van Parijs naar Cairo. Volgens het persbureau Reuters heeft een Grieks fregat... twee grote plastic voorwerpen zien drijven... dicht bij de plek waar eerder een signaal van een transponder was uitgezonden, zegt Reuters. Strijders van de Islamitische Staat bereiden zich voor op een golf van terreuraanslagen in Frankrijk. Daarvoor waarschuwt het hoofd van de Franse inlichtingendienst DGSI Calvar. De waarschuwing komt vlak voor een aantal grote evenementen die de komende maanden in het land worden gehouden, zoals het EK voetbal en de Tour de France. Calvaar deed zijn uitspraken al op 10 mei voor een commissie van de Franse Tweede Kamer, maar dat is nu pas bekend geworden. Mensen worden gemiddeld vijf jaar ouder dan in het jaar 2000. Dat is de sterkste toename van de levensverwachting sinds de jaren 60. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. In 2015 werd een gemiddelde aardbewoner 71,4 jaar oud. Vooral in Afrika steeg de levensverwachting sterk met 10 jaar. De kindersterfte daalde daar en de bestrijding van malaria is verbeterd. Er zijn nog wel grote verschillen tussen arme en rijke landen. De clubs uit de eerste divisie willen niet dat de FC Twente volgend jaar in de Jubilair League speelt. Ze zijn bang dat Twente eenvoudig kampioen zal worden en dat ze zelf om de kruimels spelen. Dat hebben de clubs in een gezamenlijke verklaring laten weten. Volgende week willen ze tijdens de algemene vergadering betaald voetbal opheldering krijgen over het voorgenomen besluit om Twente te laten degraderen. Het weer. De komende uren nog kans op een bui. Vannacht toenemende bewolking en later lichte regen. In de loop van morgen af en toe zon. Het wordt 14 graden op de Wadden tot 19 landinwaarts. Zaterdag kan het 24 graden worden.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 ZFM is te ontvangen via frequentie 106.9 of Psycho kanaal nummer 40. Maar ook op internet www.zfmlive.nl Met om kwart over vier het gedicht van de week. En om half vijf de column van Mendy Schorel. En om kwart voor vijf en kwart voor zes de wondere wereld van ZFM. Maar natuurlijk ook het weer voor het komend weekend om half zes nieuws van Zandvoort en de directe omgeving... en uiteraard ook lekkere muziek. En vandaag staat ik met Marco Bosato met De Speeltuin. We beginnen dus rustig. Gevolgd door de Moody Blues met Night in Setten.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 Het wordt een groot feest bij Pub op 21 mei. Met veel goede drankjes en hapjes en muziek. En het feest begint om half negen s'avonds. En tijdens deze avond heb je de vijfde shoot gratis. Gratis entree en het einde is om 1 uur s'nachts. De locatie is Williams Pub Haltestraat nummer 44. En wat ik ook nog even vergeten was te vermelden... de techniek is in handen vandaag van Ronald Kraaienstein. The longest time Oh God. gedicht van Rita Troost-Grapendaal. Uit de bundel Fladderend naar de overkant. Lentekriebels. De kriebels van de lente. De knoppen barstens vol. Tintelende vibratie. Brengen mijn hart op hol. Vol verwachting strijk ik neer. De boulevard is mijn terrein. Opgedoft en hitsig. Kijk ik wie daar zijn. Parmantig, overmoedig, drentel ik gezwind vasthoudend en opdringerig, zodra mijn oog iets vindt. Mijn borst hoog opgestoken, draai ik om haar heen. Gooi alles in de strijd, ik wil haar, voor mij alleen. De kapers op de kust, ik van leer. Hoe halen ze het in hun krop? Heur gunst is wat ik begeer. Als de strijd dan is beslist, koer ik zachtjes in haar oor. Want weet je, tortelduifjes, tortelen de hele zomer door. 12,5 jaar de Singers. Op 4 juni aanstaande gaat dit fantastische koor onder leiding van dirigent Arno Westenburger een jubileumconcert geven in Theater de Krocht. Met een combo wordt hun gevarieerde repertoire tegen gehore gebracht. De kaarten zijn te koop voor 8,50 euro bij de Bruna of 4 juni aan de zaal. Run past the rivers, run past all the light. feel it crashing and burning till it all collides. What the spinning wheel spin. You got no money, yeah, you, you got no home. Spinning wheel all alone. Talking your troubles and you, you never learn. Ride a painted pony, let the spinning wheel turn. show. good. the spinning wheel fly. Laat hem uitzetten. De evenementenkalender van deze maand. De 28e en de 29e Benelux Open. Circuit Park Zandvoort. De 29e, de voorjaarsmarkt, centrum van Zandvoort van 10 tot 6. De 29e, Jazz aan Zee, met pianist Martijn Strok. Talessa aanvang om 4 uur s middags. De 29e, de 10.000 stappenwandeling. Verzamelpunt Anytime de Oude Halt, Vondelaan en het start om 10 uur. De 29e ook, muziek op zondagmiddag. Met sing-songwriter en cabaretier Misha Korfi en Oosterparkstraat 44. Aanvang om 4 uur middags. En 3 en 5 juni familiedagen Drive bij Max Verstappen, circuitpark Zandvoort. En de vierde, Dancing in the Street. Gratis muziekfestival, centrum aanvang om 8 uur s avonds. it's great. It's great. De, kolom column, van de week, van... Rijk. Betalen om te sparen. De rentes van spaarrekeningen zijn al een tijdje zo laag... dat je mogelijk geld betaalt om je spaartegoeden op een bankrekening te stallen. En beleggen heeft nog altijd meer weg van een onberekenbaar kansspel... dan een reële opbouw van stabiele financiële vooruitgang. Maar Mrs. Kellerline brengt uitkomst. Laat een mail mij weten. Soms heb je gewoon enorm geluk. Zij schrijft bij een bank in het Verenigd Koninkrijk te werken... die een dode klant heeft ontdekt... die al jarenlang 8 miljoen United States dollar op zijn rekening heeft staan... waarvoor niemand ooit een deel heeft opgeëist. Nu ben ik de gelukkige aan wie ze een groot deel wil overmaken. Haar letterlijke tekst? Goedendag lieve, Daarom heb ik nu oprecht en bewust op zoek toestemming om u te presenteren als de nabestaande zodat de totale waarde van 8 miljoen zal worden overgedragen aan u. Die zal worden gedeeld met deze percentuele verhouding van 60% naar mij en 40% voor jou. Voor meer vertrouwelijkheid hoef ik alleen maar mijn antwoord naar haar persoonlijke mailadres te sturen. Tje, ging alles in het leven maar zo makkelijk, denk ik vermakelijk. Dit is lekker snel verdiend. Daar zal Max Verstappen nog heel wat rondjes voor moeten racen. Maar een te gekke start heeft hij wel gemaakt. Tijdens zijn eerste rit in de hoofdteam van Red Bull. Bezegeld met een ongekende, legendarische overwinning. Wellicht heeft het bitterballetje dat hij bij Humberto heeft laten staan... toch de doorslag gegeven. Zo'n historisch gereden race, daar kan geen geld tegenop. Nou ja, 8 miljoen misschien dan. Maar die ligt nu in de prullenbak. Dus op naar Race Monaco waar hij zijn subtiele kwaliteiten wederom vertonen mag. Nog een paar van deze rezen, en hij zet zijn eigen beleggingsvorm in gang. Dan mogen de miljoentjes gaan rollen voor hem. Geheel zonder Mrs. Caroline wel te verstaan. Mandy Schorel. 29 mei, aanvang om 4 uur tot 6 uur s avonds. Iedere laatste zondagmiddag van de maand bent u van harte welkom... op de muziekmiddag van Studio Anthony. Met deze keer optredens van Misha Korki, sing- en songwriter en cabaretier. Clara Dorothy, zang met begeleiding van gitaarleraar Wouter Agen... en dichter Alvin Muurbarak, leest uit eigen werk. Presentatie is in handen van zangleraar Onno van Dijk. Ieder is van harte welkom en zoals altijd is de toegang gratis. Locatie, Stichting Studio Anthony, Oosterparkstraat 44. Hans? Ja? Zonnetje schijn. Lekker is dat, hè? Gekke huis. I remember when, I remember, I remember when I lost my die braille lezen ook dyslexisch zijn? Ja, zegt Ben Maarsen, hoogleraar dyslexie en klinische neuropsycholoog. Hij legt uit dat mensen met dyslexie een verminderde inzicht hebben in klankstructuren, waardoor het lastig is om letters, en dus woorden, te verbinden aan klanken. Dat verminderde inzicht dat bij zienden en blinden voorkomen. Dat maakt niet uit of je leest met je ogen of met je vingers. Neem de woorden reus en kabouter. Vraag een kleuter met dyslexie welk woord langer is en de kans is groot dat hij zegt reus. Dyslexie kan op zich op verschillende manieren uiten. Het kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat letters, en dus ook stipjes in de brailleschrift, worden omgedraaid. Vatel in plaats van tafel. Met klemtonen verkeerd worden geplaatst, hinkelen en blinderen. En dat clusters van medeklinkers verwarring zaaien. Staart lezen waar straat staat in zijn algemeenheid geldt dat dyslexie vooral moeite hebben met de snelheid van lezen. Maar ze zegt dat onderzoekers nog niet precies weten hoe dyslexie wordt veroorzaakt. De oorzaak kan genetisch, neurologisch en cognitief zijn. Waarschijnlijk is het een combinatie van deze factoren. Africa, saving Africa. I failed algebra and I miss you sometimes. We're at war again, save the world again. You can all join in, but you can't smoke inside. You said, Take me home, I can't stand this place, cause there's too many hipsters and I just can't relate. You're my neon gypsy, my desert rain, you're my helter skelter. Or how can I explain the truth? trying not to get stuck in my head. But I read that soda kills you, Jesus saves on the their phones. They groom the coastline here, it's starting to disappear. And maybe once a year. Hey, North Dakota, I think I love you, but don't even know ya. Hey, Massachusetts, hey, Minnesota, I think I love you, but don't even know ya. Hey, Carolina, hey, Oklahoma, I think I love you, but don't even know Na het nieuws en de boodschappen ben ik graag weer bij u terug.